Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Noord-Italiaanse regio Lombardije zijn nog eens drie patiënten met het coronavirus overleden. Het aantal doden in het hele land komt daarmee op 20. Italië is in Europa het zwaarst getroffen door de uitbraak van het coronavirus. En dat wordt in steeds meer landen vastgesteld, ook in IJsland en in Mexico. Beide patiënten daar zijn onlangs in Italië geweest. In Parijs is brand uitgebroken bij het treinstation Gare de Lyon. Het station is ontruimd en de Franse politie roept mensen op om weg te blijven... en de hulpdiensten ruimte te bieden. De vlammen woeden net buiten het station aan de zuidoostkant van Parijs... en er komt veel rook vrij. Over de oorzaak is nog niets bekend. Minderjarigen verdienen op Snapchat geld door naaktfoto's van meisjes aan te bieden. Ze vragen er op de app, die populair is onder jongeren, geld voor. En meestal zitten er jongens achter die zich voordoen als meisje. Ze bieden naaktfoto's van anderen aan en verdienen daar veel geld mee. Snapchat zegt dat het verboden is om je op de app als iemand anders voor te doen... en om pornografisch materiaal te verspreiden. De app zegt er alles aan te doen om de praktijken tegen te gaan. En de eerste 500 meter op het WK Sprint voor mannen in Hamar... is verrassend gewonnen door de Canadees Laurent Dubreuil. Beste Nederlander is nu Kai voorbij. Hij werd negende. Daidane Tap staat tiende en Kjeld Nuis vijftiende. Ook de eerste 500 meter bij de vrouwen eindigde in een verrassing. De Japanse Miho Takagi gaat aan de leiding. zoals net iets sneller dan haar landgenote Naoko Daira. De Nederlandse sprintsters begonnen het toernooi matig. Letitia de Jong staat 11e, Jorien Termors 12e en Jutta Leerdam 14e. Het weer, regenbuien trekken over het land. In het noordoosten en op de Veluwe is er kans op natte sneeuw. In de loop van de nacht opklaringen, morgen opnieuw regen, vooral in de namiddag en avond.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 Yeah, yeah, yeah. It's the one and only Nico Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing Just a swing in my hand. Straight quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet.